Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Caribische Zee trekt Barrel als orkaan van de zwaarste categorie verder richting Jamaica. De orkaan kwam gisteren aan bij onder meer Grenada... en heeft tot nu toe aan minstens twee mensen het leven gekost. Barrel bereikt morgen waarschijnlijk het vasteland van Jamaica. Het eiland moet rekening houden met extreme regenval en overstromingen. Het is voor het eerst dat een orkaan zo vroeg in het seizoen zo sterk wordt. Spotify is begonnen met het verwijderen van Russische artiesten... die de oorlog in Oekraïne steunen. Eerder sloot Spotify al zijn kantoor in Moskou... en sprak het steun uit aan Oekraïense medewerkers. Verschillende artiesten zijn volgens de Moscow Times... nu al niet meer te vinden op de streamingsdienst. Drie basisscholen in Rotterdam blijven woensdag gesloten na een oproep tot een gewelddadige demonstratie bij het Dominicus Kindcentrum. Daar zit een basisschool en een peuterspeelzaal. Het is niet bekend wat de aanleiding van de oproep is en wie de oproep heeft gedaan. De politie neemt het signaal serieus en de directie sluit uit voorzorg de deuren. Nederland is voor het eerst in 16 jaar door naar de kwartfinales van het EK. In München versloegen we Roemenië met 3-0. Onze verslaggever stond in een kroeg in Vlissingen en daar zat de sfeer en het bier er goed in. Ja, ik ben helemaal, het is helemaal geweldig, echt. We hadden met 10-0 moeten winnen, maar dit is gewoon fantastisch. Memphis, zou ik zeggen, eruit. Maar ja, ik ben een van de 17.000 bondscoaches, of 17 miljoen bondscoaches zelfs. Maar ik vind het wel leuk om te kijken hier. Ik ben helemaal blij en gelukkig. En zaterdag gaan we er weer voor. Ja, met zo'n kater wil je morgen wel wakker worden. Dan nog het weer. Het koelt af naar een graad of 12. In het westen valt er dan ook nog wat regen. Morgenochtend blijft het ook regenen en het wordt een graad of 16.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 But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds. To my mother, my dog, and clown. But the film is a sad thing more. Cause I wrote it ten times or more. It's about to be writ again. As I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the se Ja, onvolprezen. Eh, David Bowie met Live on Mars, speciaal voor Standerduif. Eh, die me zojuist belde. Kunt u ook nog doen, luisteraars, als u de moed hebt. Hè? Durf het eens. Nee, het altijd gezellig even, even een praatje maken. 023 573 0393. 023 573 0393. En dan kunt u ook nog een verzoekje aanvragen. En we kunnen even praten over Londen. Misschien bent u er ook wel eens geweest. Kunnen we in het Nederlands doen, in het Engels doen... of in het eh, Turks, of in het... Eh, ja, welke talen spreek ik nog meer? Frans, oui, oui. wie, ik, ja. Eh, nou, dus, dat dus. Samen zijn dus zo lekker. Aan de telefoon ook trouwens als je samen de telefoon bent. Dat is zo lekker, joh. Een vriendje, mag ik even met je praten? Zie je, even met je praten aan de telefoon. Want het verwart me. 023. gebeurt. 573. Heb jij dat ook? 0393. Het is zo eenvoudig. angst dat je bekruipt als je alleen bent. als je me dan belt, dan hoor je deze muziek. En dan moet je even wachten. En dan eh, aan het eind van het nummer dan, eh, kom je in de uitzending de dagen zonder jou zo hol. Ga maar lekker door, Willeke. Willeke Becky, samen zijn. Heb jij het ook, gevoel van onrust, dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat wil toch iedereen iedereen.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 Mooiste ballet. Hè? Ik heb mijn ballerinas dus heb ik aan. Ik heb, dat spits heb ik ook al geleerd op mijn tenen staan. Maar dat uh, deed eh, eh, van de zenuwen vanavond. ik vergat mijn mobieltje mee te nemen. Eh, als je je mobieltje vergeet, dan kan je ook niet eh, die verzoekjes draaien die daarop binnenkomen. En ik kan hier op het scherm kan ik mijn Facebook niet benaderen. Dat eh, werkt hier niet. Althans, ik ken geen wachtwoord van Facebook hier. Dus dat, nou ja, goed. Het lukt me niet. maar als u verzoekjes heeft, ik heb het al diverse malen verkondigd vanavond. Dan kunt u me bellen 023 573 0393. Dan hoort u de muziek die ik op dat moment draai op het moment dat u verbinding krijgt met de radio... blijft u gewoon het nummer uitluisteren... en aan het eind van het nummer dan gaan we lekker praten, gezellig, samen. Doen we. Samen zijn, hè? samen lachen, samen huilen. I want you back for good. de groep Take That, maar is niet het nummer wat ik bedoelde.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 Ja, een paar dagen geleden luisteraars is eh, een van de zangeressen van uh, Pussycat eh, overleden helaas. de groep bekend van Mississippi. Ik ga een ander mooi nummer van, van de groep draaien vanavond. Het heet Close to You. Pussycat. Eh, Pussycat. En een van de zangeressen, ik weet niet precies wie, of dat nou de liedzangeres was... die eh, recent is overleden. Eh, volgens mij weer die nare ziekte kanker. waar een hoop mensen momenteel mee te maken krijgen. Omdat iedereen steeds ouder wordt. En ook een ziekte is die op, vaak oploopt als je wat ouder bent. Helaas. En een ziekte die je meestal niet overwint. Gelukkig zijn er mensen die er wel van herstellen. Maar het is meestal een strijd met chemo's en alles niet meer. Zijn ik niet over die narigheid praten allemaal vanavond. Dit is eh, Gerard Cox. Speciaal liedje voor zijn dochtertje. Zo heet het nummer ook. Lied voor mijn dochter. Schat, er komt een dag, ik moet er niet aan denken. Het leven zal je wenken, dan zeg je ons gedag. O schat, er komt een dag, dat ik met je moeder samen zal sloffen door de straat. En o, als je ons dan eens zag. We komen s'avonds thuis, waar het droevig is en leeg. Dat eenzaam klinkt en koud zonder jouw blije lach. En jij, jij weet van niks, jij ziet mijn tranen niet. Jouw ogen glanzen blij, jij hunkert en geniet. En ik, ik hou me goed, ik kleur je dag in goud. Zoals een vader doet, wanneer zijn dochter trouwt. De tanden op elkaar leid ik je aan mijn arm het huis uit door de rij. Van vrienden en van buren, de grote auto in. En binnen enkele uren geef ik je weg aan iemand van wie je zei ik wil hem. En als je hem dan neemt, zul je onze naam verliezen. En een andere verkiezen die ik nu nog niet ken. Ik weet dat op die dag je jeugd is afgelopen. Dan gaat je kooitje open naar de tijd dat alles mag. Ik weet het wel, die dag zal ik als een klok doen klinken. De glazen zullen blinken en iedereen lacht. Maar eenzaam met je moeder ben ik van dan af oud. Of het zomer is of winter, wij hebben het altijd koud. En hij, die vuile dief, die minnaar met talent, die niets heeft hoeven doen om je te maken wie je bent. De helft van ons geluk steelt hij bij ons vandaan. En wat nog erger is, de helft van ons bestaan. Die vreemde, zonder naam of gezicht God, wat haat ik die vent. Maar toch, als hij voor jou wil zorgen, dan laat ik hem erin. Hou mijn verdriet verborgen, dan speel ik wel de gastheer die hem hartelijk onthoudt. Voor het laatst ben ik die dag de man waarop jij bouwde. Wat zal ik van je houden, de dag? dat je Ja, het lot van eh, bijna alle vaders met een dochter. <laughs> Dat ze op, uh, op een gegeven moment het huis verlaat. En eh, ja, ik kan me voorstellen, als het nog een enig kind is ook... en je blijft als ouders dan Alleen in dat grote huis achter, met al die verdriet. Ja. Je schiet wel helemaal vol, luisteraars. Het is niet te geloven. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying makes me just feel like Ja, dat waren opnames van een live concert van de Walker Brothers. Uh, Bring Back That Love and Feeling was dat, uh, luisteraars. groep ook uit de jaren 60. ik hou van muziek uit de jaren 60. Dat is u vast wel opgevallen, toch? Moet haast wel. In Dreams denk ik ook nog aan die jaren. A candy-colored clown, they call the Sandman... Als ik ga slapen. Komt hij s'nachts op mijn raam klopt. Gooit hij wat eh, zand in mijn oogjes. Zo ga gaan we slapen, Cheryl. Kom op, jongen. Maar niet snurken, niet snurken. Kom op. luisteren naar een suite, luisteraars. En de suite duurt best wel lang, een minuutje of acht. Maar het is een prachtig nummer gezongen door David Gates, de liedzanger van Brad. En het gaat over Clouds and Rain. De Clouds and Rain Suite.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 Zonder al te bits te kijven als je weer praat over toen. Als je overmorgen oud bent, wie zal je dan moed inspreken? En wie helpt je oversteken als het niet alleen meer gaat? En wie zal de stilte breken die als ijs rondom je staat? Als je overmorgen oud bent, wie zal dan je bed opmaken? En wie doet je kleine zaken? En wie zorgt er voor je broed? En wie zal er bij je waken op de avond? Als je overmorgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten. Wie helpt dan je neus te snuiten en wie helpt je op te staan? En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf dichtgaan? beetje jaloers was. John Jealous Guy. goodbye if we're not together. was Foreigner, luisteraars. En ik ga eruit, eh, want eh, ja, het is alweer eh, bijna middernacht. En dat doen we altijd met Reinhard Meij. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Allemaal dank voor het luisteren. Ik ben er morgenochtend vanaf 9 uur met de Duitsdag de Week door. Ga ik drie uur lang heerlijke muziek draaien. Gouden ouwe uit de jaren nou, 60, 70, 80. Met cabaret tussendoor. Wordt heel gezellig. Morgenochtend om 9 uur ben ik weer bij u. Dag habt dank voor den plaats aan eurem tisch. Voor jedes glas dat ik trank. Voor den teller den ihr mir zu den euren stellt.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 Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Nacht, Freunde.